Davy van Eck met het NOS-journaal. Asielminister Van den Brink vraagt gemeenten met spoed noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Volgens de minister moet dat voorkomen dat de opvang de komende weken onbeheersbaar wordt. Zoveel mogelijk mensen worden ondergebracht in bestaande locaties. Soms meer dan afgesproken is met gemeenten, maar dat is niet voldoende. Door het gebrek aan opvangplekken is het sinds januari te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel... en blijven op andere plekken locaties langer open tegen de afspraken in. AI-chatbot Grok mag zijn uitkleedfunctie niet meer aanbieden in Nederland, heeft bepaald. Mensen kunnen een foto van iemand uploaden en Grok kan er dan met kunstmatige intelligentie naaktbeelden van maken. Van volwassenen en kinderen. Het verbod geldt voor beelden van mensen die in Nederland wonen en voor het verspreiden van beelden in Nederland. Als Gok er niet mee stopt, moet het bedrijf van Elon Musk 100.000 euro per dag betalen. voor baas Rutte blijft de oorlog in Iran steunen... al krijgt hij daar kritiek op van andere lidstaten. Volgens Rutte is het onvermijdelijk dat er verschillende opvattingen over de oorlog zijn. Wel zijn de NAVO-landen het volgens hem eens over dat Iran een gevaar vormt... als het een nucleair wapen beschikt... Verschillende Europese landen hebben moeite met de oorlog... omdat een plan van de Amerikaanse president Trump lijkt te ontbreken... of omdat de oorlog tegen het internationaal recht in zou gaan. Het kabinet gaat voorlopig door met de proef om tablets te verstrekken aan gevangenen. Het is een manier om meer cellen te kunnen benutten, ondanks personeelstekorten. De tablets zijn niet verbonden met internet, maar er staan wel vormen van educatie en amusement op, als softporno. porno. Verschillende partijen in de Tweede Kamer keurden dat af... omdat ze vinden dat gevangenen straf moeten krijgen en geen tablets. Het weer vanavond neemt het aantal buien af en zijn er wat opklaringen. Vannacht kan het land inwaarts een graadje vriezen. Morgen begint zondag, smiddags raakt het bewolkt en volgen er buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de meeste gevallen zo'n 10 minuten in de file. Op de A10 is het druk. Onder meer bij Zeeburg heb je een kwartier vertraging. En op de A10 bij Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel sta je 20 minuten in de file. Op de A27 is de vertraging een kwartier van Utrecht naar Almere tussen Utrecht en Huizen.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 no tempo in drums. Love on arrival. She comes when she comes. Right on the target, but wide the mark. What I thought was fire was on you're more beautiful and that's the way They show that they wish that they had your smile So my confidence was up for a while I got real comfortable with my own style I knew that they were only jealous her Brasil.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 In het dagelijks taalgebruik wil de partij dat afkorten tot pro. De lancering van de nieuwe naam is een van de laatste stappen op weg naar het volledig opgaan in één partij... Asielminister Van den Brink doet een klemmend beroep op gemeenten... om met spoed noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Volgens hem moet zo voorkomen worden dat de opvang de komende weken onbeheersbaar wordt. Op dit moment zijn er 4500 opvangplekken te weinig. AI-chatbot Grok mag zijn uitkleedfunctie niet meer aanbieden in Nederland... heeft de rechter in Amsterdam bepaald. Mensen kunnen een foto van iemand uploaden... en Grok kan er dan met kunstmatige intelligentie beelden van maken. Het weer vanavond is het droger. Morgen begint zonnig, later buien bij een graad of 10.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 Levi